7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft Stephen Barclay aangewezen... als opvolger van de opgestapte brexit-minister Raab. Barclay was staatssecretaris op het departement van Volksgezondheid. Hij heeft bij het referendum van 2016 voor de brexit gestemd. Raab stapte gisteren op omdat hij de brexit-afspraken... tussen het Verenigd Koninkrijk en May ondermaats vindt. Barclay zal zich niet bemoeien met het overleg met de Europese Unie. Dat houdt May in eigen hand. De nieuwe minister moet voor vooral toezien dat het land zich goed voorbereidt op de brexit... en hij moet ervoor zorgen dat een meerderheid in het parlement de deal steunt. Het Lagerhuis stemt in december over brexit-afspraken. Wetenschappers uit meer dan 50 landen hebben vandaag afgesproken dat het internationale meetsysteem op de schop gaat. Daardoor verdwijnt de fysieke kilo. Het blokje platina-iridium dat in een kluis bij Parijs ligt gold sinds 1889 als werelds enige kilogram. Maar in de loop van de jaren is het gewicht veranderd. Daarom hebben honderden wetenschappers afspraken gemaakt over de hervorming van het stelsel van eenheden en wordt de kilo vervangen door een wiskundige formule. Het nieuwe stelsel treedt op 20 mei volgend jaar in werking. Het Witte Huis moet CNN-journalist Jim Acosta weer toelaten. Het heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Acosta's accreditatie werd ingetrokken nadat hij het aan de stok had gekregen met president Trump. Het gebeurde op een persconferentie na de tussentijdse verkiezingen begin deze maand. CNN stapte daarop naar de rechter omdat de omroep vond dat de persvrijheid werd aangetast. De rechter heeft CNN nu in het gelijk gesteld. En de clubarts van Ajax, die erbij was toen Abdelak Nouri vorig jaar op het veld werd getroffen door een hartstilstand, is vertrokken bij de club. De club en de arts, Don de Winter, kregen veel kritiek. En vanwege alle commotie was de Winter al een tijd niet meer in staat om zijn werk te doen. Het weer tot slot. Uh, lokaal kan wat mist optreden vannacht.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 Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, no, no, no, yeah, you, no, no, no, no, you got said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.